Reddingsmaatschappijen waarschuwen dat vandaag langs de kust een gevaarlijke stroming staat die zwemmers de zee in kan sleuren. Zwemmers kunnen beter niet de zee ingaan of moeten heel voorzichtig zijn. Gisteren moest de Haagse reddingsbrigade 34 keer in actie komen om zwemmers te redden. En voor de kust van Zeeland is een meisje van 12 verdronken. In Florida is het ruimteveer Endeavour gelanceerd, een maand later dan gepland. Vanwege technische problemen en het slechte weer in Florida was de lancering vijf keer uitgesteld. De Endeavour brengt zeven astronauten en nieuwe onderdelen naar het internationale ruimtestation ISS. In Koevoorde is een man van 39 aangehouden voor het overtreden van een huisverbod. De man had het huisverbod begin deze maand gekregen omdat hij zijn vrouw had mishandeld. De verbaarde man werd door een arrestatieteam aangehouden. Zijn vrouw was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De omroep BNN zegt privégesprekken van RTL-presentator Albert Verlinde te hebben afgeluisterd. Presentatrice Sophie Hilbrand reikte afgelopen vrijdag aan Verlinde het Gouden Oor uit, een nieuwe prijs van BNN. Daarin zat afluisterapparatuur verstopt, zo is te zien op de site van BNN. Het is niet duidelijk wat de omroep met de afgeluisterde gesprekken gaat doen. De interim-president van Honduras, Micheletti, heeft voor het eerst gesproken over een mogelijk vertrek. Hij zei dat hij bereid is af te treden, maar alleen als de verdreven president Zelaya niet terugkeert. Het was nadat aanhangers van president Zelaya opnieuw dreigden met demonstraties de rust te verstoren. Irak heeft Amerika om hulp gevraagd bij het verzamelen van materiaal van de inlichtingendienst. Dat is verdwenen na de val van Saddam Hussein. Miljoenen documenten zijn door Amerikaanse troepen meegenomen of buitgemaakt door plunderaars.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 Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij. Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen, alle deelnemers aan de Postcode Loterij, hartelijk dank.